the sun and the sky and the deep blue sea. my Bel Ami. après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new my bell on me. I'm in love with you. Let the bells ring, let the birds sing. Let's uh, give my substitute a big Let the bells ring, let the birds sing for the man. the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy. There was a time that you thought that your only friend was me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, believing I'll give my substitute a big cheer. Let the bells ring, let the birds sing, for the man after him waits here. For the man after him waits here. My Bella me, you were a child of the sun and the sky and the deep jamais. Après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me, believe in me now, and start anew. My Bellamy, I Wat een prachtige antiek alweer aan het begin van een nieuwe show hier bij GoFM op deze zondagmorgen. T-set, ja, inderdaad, echt prachtig. En een mooie herinnering. Bellamy. Ja, Mai dus, hè. Welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik ga je oren verwennen tot 12 uur vandaag met heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen. Dus komt allemaal goed. En we gaan het eerste uurtje lekker een beetje relaxed doen, want Misschien ben je wel bezig met het eh, zondagmorgen ontbijt of voorbereidingen voor de zondagmorgen brunch. Wees welkom bij de show en geniet van onder andere de Bee Gees. Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in. Weet je nog? Weet je, weet je, weet je, weet je, weet je nog Dat ik jou niet eens ontmoeten mocht Hoe ik stapel van verliefdheid was En ik in mijn oude regenjas In de kou als een verzopen hond Op de hoek op jou te wachten stond En weet je nog Hoe ik toch nog tegen twijfel vocht Toen heb jij me lachend opgebeurd met mij was het gebeurd. En mijn hart ging maar bonkend op en neer. Nuchter blijven denken, nee, dat lukte me niet meer. Vanaf dat moment ging me niet meer snel genoeg. Alles moest ik hebben en niets was meer genoeg je weet je wel hoe we vreden in dat rothotel? In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld hebben wij de uren afgeteld. En jouw tederheid maakte dat ik niets verzweeg, want mijn hart was boordevol, maar mijn hersens leeg. En het feit dat ik toen voor jou niet vrij meer was, gaf me vaak een schuldgevoel als ik bij je was. En nu weet ik niet, heb ik toch iets fout gedaan? Iets over het hoofd gezien, iets verkeerd gedaan. Dat je weet je nog, schat ik hou van je, dat weet je toch? Maar stel dat ik met je weg zou gaan en een ander in de kou laat staan. Zou er dan voor ons nog toekomst zijn als we nu al zo onzeker zijn? Geweldig. Benny Nijman had uh, een enorme schare fans. Ik heb hem wel eens geïnterviewd een tijd geleden. Heel lang geleden trouwens. Een tijd geleden, <laughs> heel lang tijd geleden, want hij is al een hele tijd overleden natuurlijk en Mabeleman eh, en natuurlijk prachtige liedjes. En inderdaad, zoals ik al zei, een grote schare fans waar veel artiesten nog behoorlijk jaloers op waren, zou je kunnen zeggen. Je hoort hem hier in de show bij GoFam met Lotje. En dan voor BGS en How Deep Is Your Love. Straks over, nou zeg eens een kwartiertje gaan we het hebben over preventie gehoorschade. Het is namelijk best wel een eh, probleem gehoorschade. Een veel vaker voorkomend probleem. Want mensen die, ja, die eh, stellen zich steeds vaker ook bloot aan heel veel bij. Wat kun je eraan doen en wat is gehoorschade en eh, waarom moet je het echt zien te voorkomen? Je hoort het straks hier bij Govem. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day?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 Take your time, think a lot, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do? It turns away again. It's always been the same.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 And all the times that I'm crying. een geweldig, eh, ja, hoe noem je zoiets, een gelegenheidsduo. Rowan Keating samen met Yusuf Islam, die we natuurlijk ook kennen als Cat Stevens. En die schreef het nummer vroeger, Vader en Zoon. En deze uitvoering is natuurlijk ook prachtig. En daarom hoor je hem hier eh, in de zondagmorgen van uh, Go En ervoor hoor je Madonna met You See. Ehm, ik hoop dat je een beetje een leuke zondag hebt vandaag wij hier wel, want we hebben het hier gezellig. We zitten lekker aan de koffie met kletskoppen. Dus dat eh, zit helemaal goed. Eh, de ouderwetse sfeer zit erin. En dat past ook wel een beetje bij de muziek die we draaien vandaag. Grotendeels. Blijf bij me, want eh, ik heb echt nog heel veel moois voor je. Dus laat de radio lekker aanstaan. Terwijl jij misschien thuis een beetje aan het scharrelen bent. Zou zomaar kunnen. Serdar I cannot de vele tracks van eh, Joan Armatrading Die we veel te weinig horen op de radio. Vandaar dat je me hier hoort op de zondagmorgen. Om gewoon te ontspannen met dit uh, lekkere stukje muziek. Je hoorde Love and Affection natuurlijk. En Elsa voor met uh, Quelque chose dans mon cœur natuurlijk. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hè. Het is al zo'n beetje half elf. Scheelt een minuutje. Ehm, tijd voor een eh, onderwerp. Gaat over gehoorschade. Dat moet je weten te voorkomen. In gesprek eh, met Saskia Kloet van Veiligheid.nl gaat Tera Cox. Aan de telefoon heb ik Saskia Kloet. Zij is programmamanager en expert gehoor bij Veiligheid Nederland. Eh, Saskia, preventie gehoorschade is breder dan reguleren van de geluidsnorm op festivals, op clubs. En daar heb jij nog wat aan toe te voegen, heb ik gehoord. Vertel. Nou, eh, zeker. Eh, ik denk dat het goed is om dat misschien een beetje toe te lichten. Ehm, er is natuurlijk de laatste periode heel veel discussie geweest over gehoorschade, eh, over mogelijke oorzaken, maar ook eh, welke maatregelen we allemaal zouden kunnen nemen om dat eh, te voorkomen. Ja. En het is daarbij denk ik goed om te realiseren dat alle vormen van geluid, afhankelijk hoe hard ze zijn en hoe lang je daarnaar luistert, mogelijk kunnen leiden tot gehoorschade. En dat geluid telt op. Dus of je als je muziek luistert of games met een koptelefoon op eh, ook eh, meerdere keren per maand uitgaat, misschien motorrijdt, uh, eh, een lawaaiberoep hebt of dus werkt in hard geluid. Al die geluidsblootstellingen gaan tellen eigenlijk op en maken dat je wel of niet een risico loopt op gehoorschade. En als we kijken naar wat er gesuggereerd werd, dat vooral de norm voor uitgaansgeluid naar beneden moet en dat dat. Ehm, eh, ja, gereguleerd moet worden, bijvoorbeeld met wetgeving, denk ik, nou ja, ergens in een grondslag maak je daarmee een afspraak. Ehm, maar er zijn nog zoveel meer geluidsblootstellers. En het is ook altijd goed om te realiseren dat die 100 decibel die wordt afgesproken ook geen veilig geluidsniveau is voor iedereen. Nee, nou is er eh, onlangs een eh, gesprek geweest, nee, een onderzoek eigenlijk geweest onder MBO-studenten. en jij mist een gesprek over die brede aanpak. Wat kwam er nou uit uit dat onderzoek van die MBO? Eh, leerlingen? Nou, wat daar heel erg uit naar voren kwam, eh, we hebben ehm, eh, data van uh, ja, rond de 40.000 mbo-studenten. Het gaat echt over veel data. Waar we gekeken hebben is, hoe is hun muziekluistergedrag geweest? Hebben zij ehm, tijdens het luisteren uh, bijvoorbeeld hun volumebegrenzer op hun telefoon aan of uitstaan? en of hoe vaak per dag, of nee, sorry, hoe vaak per week en hoe lang per dag luisteren ze ongeveer? En dat hebben we afgezet tegen het antwoord op de vraag die we ze gesteld hebben en dan het antwoord daarop of ze wel eens een piep in hun oor hebben na het luisteren naar muziek. En daaruit kwam naar voren dat op het moment dat eh, deze, eh, deze studenten eh, ja, meer dan vier uur per dag luisteren en of die volumebegrenzen niet aanzetten, dat er een groter aandeel ook een piep in hun oor heeft. En dat laat dus eigenlijk zien dat ook muziek luisteren eh, een eh, factor kan zijn in het ontstaan van gehoorschade. En dan kan je ja, maximale geluidsniveaus op een festival of tijdens een concert regelen. Maar dan doe je eigenlijk helemaal niks ja, aan, dat andere, aan die andere belangrijke oorzaak die ook tot gehoorschade kan leiden. Hoe gaan we dat aanpakken, dat leerlingen daar en, en kinderen, maar eigenlijk ook volwassenen, hoe gaan we onze gedragsverandering bewerkstelligen? Nou, ik, ik, denk dus dat met voorlichting dat, dat, dat, daar een belangrijke sleutel ligt om dat te gaan doen. Um, we wie? Zijn, eh, ehm, nou, ik denk nu, nu geven we in de uitgaansindustrie uh, voorlichting. Dat gebeurt samen met, met Veiligheid NL, met de twee grote branches in de uitgaansindustrie rondom de evenementen en de poppodia en festivals. Ja. Ehm, daar hebben we echt op basis van onderzoek gekeken wat is nou belangrijk bij dat gedrag. Wat zijn argumenten om, in dit geval, deze campagne is nu gericht op 18 eh, tot 25-jarigen. Wat zijn de argumenten waarmee zij te overtuigen zijn? En dat is vertaald naar een, eh, eh, ja, een campagnevoorstel wat nu plaatsvindt. en ja, waar we gelukkig heel positieve resultaten van terugzien. En vanuit dat uitgangspunt wil je dat eigenlijk verbreden naar oudere leeftijden die uitgaan, maar ook jongere leeftijden die misschien nog niet uitgaan, maar wel muziek luisteren. En daar, op dit moment wordt in eh, groep 2, dus dan ben je 5 à 6 jaar, eh, op het laatst je gehoor in kaart gebracht vanuit de jeugdgezondheidszorg. Terwijl je eigenlijk ziet dat daarna pas uh, de echte geluidsblootstellers eigenlijk opkomen. Dus wij zijn heel erg grote voorstander of in, eh, op het einde van de basisschool of de onderbouw van het, boven, en eh, van het middelbaar onderwijs. Om daar een extra screeningsmoment toe te voegen. Waarmee je zowel eh, kinderen en jongeren bewust maakt van de status van hun gehoor. En het meteen een momentum is om aan te grijpen, om daar voorlichting op te geven. En dus eh, ja, kinderen en jongeren daar meer bewust van te maken. Eh, als mensen hier meer over te weten willen komen, waar kunnen ze terecht? www.veiligheid.nl en dan kan je het thema gehoor kiezen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Saskia Kloet, programmamanager en expert gehoor bij Veiligheid Nederland. Dank je wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through. now I know what they sing in the music of the parade. And we made drum een mooie herinnering hoorde je van de Honeybus. Uit de tijd dat we lange haren hadden. En werkschuw waren de hippies dus. Can't let Maggie go. Maar wel mooie muziek maakte toen de tijd. Maar eh, ook Spandau Ballet maakte natuurlijk ook hele mooie muziek. Through the Barricade, zo uit 1986. Een onvergetelijke. En zo gewoon dus voor bij de koffie. Zoals vandaag gebruikelijk is. Of zoals eigenlijk iedere zondag gebruikelijk is hier in de studio in het centrum van Teneuzen van uh, eh, GoFM. Dan ontspannen wij en we hopen ook dat we jou kunnen laten ontspannen met de mooie muziek die wij brengen. En ook ontroerende muziek. Van onder andere Herman van Veen. Liefde van later. Goedemorgen, welkom bij de show. Welkom bij Go FM. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streuken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vrienden. We waren jong en niet van steen en zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de maan tot aan het ochtend hebben zoveel jaren gestreden tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij huilt al lang niet meer zo snel, ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden bij. Maar al beheersen we het spel, één ding blijft toch altijd bestaan: de zoete oorlog van het midden. Ik hou. nauwelijks zon en maan tot aan but I can't. Just a thought of you turns my whole world misty blue. Oh, honey, just a mention of your name turns the flicker to a flame. Listen to me, good baby. I think of the things we used to do, and my whole world turns misty blue. know Looks like I'd get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you, thought. my love, my whole. Dorothy More, Heb je daar ooit wel eens van gehoord? Ik niet. Maar ik kwam het tegen opeens in de collectie hier bij GoFM. Ik denk, oh, dat is een lekker nummer. Dat ga ik eens een keer draaien. ik heb van de mevrouw nooit gehoord. En eh, nou ja, vandaag dus voor het eerst. Terwijl ze al heel lang zingt, want je hoorde een nummer uit 1976. Misty Blue en Herman van Veen ervoor met Liefde van Later. Wat een prachtig ontroerend nummer is dat. En eh, ja, misschien herken je er wel iets in. Zou zomaar kunnen. Hier zo bij GoFM. Ehm, oh, het loopt al aardig tegen 11 uur. Wat gaat de tijd snel? Terwijl we hier al aan de vierde bakpleur zijn.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 zeker. De ideale schoonzoon <laughs> was hij ooit. Ja. En hij deed ook nog een tijd geleden mee met het Eurovisie Songfestival. Dat is ook wel opmerkelijk, hè? Nou ja, maakt toen niet zoveel uit. Een groot talent was het. Engelbert Humperdinck, misschien nog wel. Winter World of Love. Aan het einde van het eerste uur van de show nog één nummer hebben we. Eh, Billy Joe en Lullaby. Good Night My Angel. Maar ja, misschien kom je net je bed uitrollen. Zou zomaar kunnen. En is het een beetje een ongepast nummer. Maar goed, ik ga hem toch lekker laten horen tot aan eh, het nieuws en de eh, mededelingen. En daarna ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Daarin natuurlijk ook weer gewoon lekkere muziek en een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging gewoon te getrouw weer met zijn microfoon de straat op. En vroeg u van alles. Je hoort het straks. over een paar minuten al. Tot zo! Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave. I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still, so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay and like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part. night, my angel. Now it's time to dream and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you and I.